Volgens zijn advocaat is Bouterse door in beroep te gaan verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van volgend jaar. In de Haagse wijk Laak zijn gisteravond auto's in brand gestoken en spullen vernield was veel politie en brandweer op de been. Agenten controleerden mensen op straat of spraken met getuigen. En in Scheveningen werden drie jongens op heterdaad betrapt wegens brandstichting. Afgelopen week was het onrustig in Den Haag... doordat de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen zijn afgelast. Een schipperspaar ligt al sinds woensdag op de intensive care... vanwege giftig gas in het ruim van hun schip. De man en vrouw werden in Nieuwegein van boord gehaald. Een van hen zou in coma worden gehouden. Het schip had veevoer geladen in Amsterdam... Tegen ongedierte worden daar stoffen aan toegevoegd als rattengif. Maar de concentratie rattengif bleek ruim zeven keer hoger dan de veilige norm. Bij demonstraties in Bagdad zijn zeker 19 demonstranten doodgeschoten... en tientallen mensen gewond geraakt. Ze werden beschoten vanuit pick-up trucks. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld. In Irak wordt al maanden gedemonstreerd vanwege de beroerde economische situatie. Boris Johnson lijkt de winnaar van het laatste verkiezingsdebat in Groot-Brittannië. Hij en zijn grootste rivaal Jeremy Corbyn gingen gisteravond live op tv met elkaar in debat. Volgens nieuwszender Sky News koos 52% van de kijkers voor Johnson als winnaar. 48% vond Corbyn beter. Donderdag gaan de Britten naar de stembus. Het weer vanochtend bewolkt met kans op een bui. Later vaker droog en af en toe zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen vooral ochtends regen, smiddags nog wat buien, maar ook wat zon.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 to know if something does not sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. wenst jullie allemaal fijne dagen en...